Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. 13 van de 15 partijen in de Tweede Kamer vragen in een gezamenlijke verklaring op te staan tegen jodenhaat. Alleen DENK en Forum voor Democratie hebben de verklaring niet ondertekend. Daarin staat dat de partijen met afschuw zien dat jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen veilig moet kunnen samenkomen. Daarmee verwijzen ze onder meer naar het optreden van Lenny Koer afgelopen weekend dat werd verstoord door pro-Palestijnse activisten. De Europese ministers van Landbouw willen dat de milieueisen voor boeren worden versoepeld. Volgens de huidige regels mogen boeren 4% van hun akkers niet bezaaien... en moeten ze om de zoveel tijd van gewassen wisselen. De eisen worden in het nieuwe plan van tafel geveegd... en ook komt er minder controle op de milieumaatregelen. Het Europees Parlement moet er eind april ook nog mee instemmen. De Amerikaanse overheid zal de herstelwerkzaamheden betalen... voor de ingestorte brug in Baltimore. Dat heeft president Biden gezegd. Ook wil hij een onderzoek naar de oorzaak niet afwachten... maar zo snel mogelijk met het herstel beginnen. De brug van 2,5 kilometer stortte vannacht in nadat er een schip tegenaan was gevaren. Er worden nog mensen vermist. En het Nederlands elftal heeft verloren van Duitsland. De oefenwedstrijd in Frankfurt eindigde in 2-1... Vijf minuten voor het einde leek het of doelman Verbrugge nog een overwinning ging voorkomen. De hoekschop van Duitsland, Van Dijk de lucht in, maar de komt alweer Verbrugge. Het is toch niet te geloven zegt. Dit is een zeker doelpunt. Dat wordt voorkomen door Verbrugge, maar hij geeft een penalty. Nee, hij geeft een doelpunt. Hij is, over de lijn geweest. Hij is over de lijn geweest. En het is een doelpunt van Vulkruk. We hebben doellijntechnologie in Frankfurt. En het horloge van Espen Eskes trilt. Na vier minuten had Joey Veerman Nederland nog op voorsprong geschoten. Maar dat bleek uiteindelijk dus niet genoeg. Dan het weer, een heldere lucht. Verder bewolkt en vooral in het westen, zuidwesten soms wat lichte regen met zo'n 7 graden. Morgen vanuit het westen wat zon, maar in het oosten grijs en nat.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 U mag hem ook bellen op nummer 06 513 72 873. Dat is 06 513 72 873. We zijn lekker met z'n tweeën samen. We're all alone. Outside the rain begins And it may never end So cry no more on the shore niemand minder dan Rita Gulich. We're all alone. There goes my only possession. There goes my everything. I hear footsteps softly saying, Darling, dear. pages. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered by the closing of a door. ik zeg over het algemeen, luisteraars, je moet het van de zonnige kant zien. Ja, soms dan is het regent, dan regent het in maak. Maar dan heb ik Leo Seger, die zet me er helemaal overheen. the sky zo'n 50 eh, jaar geleden, luisteraars, begon ik met drummen. En ik hoor het nog steeds hoor, The Sound of Distant Drums. I hear the sound Distant Drums, Mr. Jim Reeves. Ik ga hem alweer eens mooi van Douwe Bob Guy... die eh, in de Beste Zangers van Nederland... het mooie Danny Boy te gehoor bracht.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 And I will know those soft you tread. I will rest in peace until you come to me. Ja. Ik kan niet anders, luisteraars, dan het uh, echt uh, geweldig vinden. Onze Douwe Bob met eh, Danny Boy. Eh, welke had ik ook weer voor u bedacht? Nou, eh, een oudje van de Beatles. Volgende maand, eh, op Koningsdag, dat speel ik met Ruud Jansen in Beverwijk. voor het station van Beverwijk, in de buitenlucht, op een groot podium. En dan gaan we een uurtje Beatles en Stones spelen.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 Family of the Year met Hero. Wat een wereld leven we in, luisteraars. Oorlog, narigheid, mensen die daar afmaken. Religie, het gif der aarde, noem ik het maar. Want eh, ja, alles wat zo'n beetje op de wereld fout gaat... wordt veroorzaakt door eh, misverstanden, noem ik het maar. Nou ja, misverstanden. Over en weer haat eh, als het gaat om religie. Islam tegen, nou ja, christendom, boeddhisme, jodendom ze hebben allemaal eh, gelijk. Maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Maar ik heb een droom. En dat heb ik samen met Abba. sing. To help me the Wonders a Fairy Tale. Ja, was de wereld maar een sprookje, luisteraars. Maar gelukkig, gelukkig hebben wij met elkaar lekkere muziek. Behalve dat eh, de Shadows Cliff Richards begeleiden... deze zelf ook nog wel eens een vocaal liedje. Luister maar. So you better take good care of her, cause she still means the world to me. I'm gonna step aside now, just like she wants me to. But even though I'm gone, I'll still be looking on, so don't make my baby. waar het niet dat mijn meisje in de put komt te zitten. Dat zou ik je nooit vergeven. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And now you've started to criticize the things I do. It makes me just feel like crying get down on my knees for you. can't go on. Whoa, whoa. And I can't go on. De uitvoering van Silla Black met You've Lost That Loving Feeling. Je bent dat eh, liefdevolle gevoel kwijt. En dan gaat ze nog op de knieën om te smeken of dat alsjeblieft terug kan komen. Maar meestal werkt dat zo niet in de liefde. We gaan genieten van Robert Long samen met Martine Bijl, Simone Kleinsma en Robert Paul. En het mooie liedje Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog Zo onbelemmerd en gracieus zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind. zonder bewegen de vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. just broke down and cried And it looks like I'm never gonna fall in love for someone else, baby. I broke up all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love. een stem, die man. Hè? Zal je maar gebeuren dat je daarmee geboren wordt. dan eh, all the luck in the world dan, hè? I'm all out of love. Gaat vanavond alleen maar over de liefde, luisteraars. I'm lying alone with my head on the phone.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 En dat is ook een hele mooie, eh, tenminste vind ik dan. Hè. Art Garfunkel die heeft eh, behalve zijn samenwerking met Paul Simon... als het duo Simon en Garfunkel ook solo dingen opgenomen... waaronder het prachtige liedje Bounce. Een geluid van de stem van Art Garfunkel. Dat was eh, Bounce. Dit is Neil Young met Harvest. with her screaming in the rain. the promise of a man. Mr. James Taylor, I've seen fire and I've seen rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd zijn er alweer eh, twee uur luisteraars voorbij gevlogen. Ik ga afsluiten met Ennio Corner met Once Upon a Time in the West. Een prachtig instrumentaal nummer om eventjes eh, bij te komen van twee uur easy listening muziek. Nou, daar hoef je niet van bij te komen, want dat was al easy listening. Dus jullie waren al helemaal op je gemak gesteld. Ik hoop dat jullie genoten hebben van eh, mijn muziekkeuze van vanavond. En natuurlijk ook die van Willem Ruijs, Annemieke Vos en Peter Dillema... die ook hun bijdrage leverden aan tussen app en vloed. Morgenochtend om 8 uur ben ik er weer in de studio. Dus ik kan maar een uurtje of zes slapen vannacht. Dan ga ik de week doorzagen. En eh, dat doe ik met een handzaag altijd. Hè. We gaan eh, genieten van de gouden ouwe. Dan meer iets up-tempo muziek ook natuurlijk.